Er geldt een negatief reisadvies voor de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere badplaatsen in Egypte kan wel gevlogen worden. Het ministerie raadt vakantiegangers ook af naar plekken met veel buitenlanders te gaan. En de VVD begrijpt de verwarring bij toeristen. Ze mogen wel naar hun resort, terwijl dat bij uitstek plaatsen zijn waar veel buitenlanders zijn. Het CDA vraagt zich af of er geen negatief reisadvies voor heel Egypte moet komen. In de brandende loods op het industrieterrein bij Geleen lagen geen chemische stoffen opgeslagen. Dat is bekendgemaakt door de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Volgens de burgemeester van Sittard Geleen lagen er kunststofkorrels in de loods. De brand brak rond het, middag, rond het middaguur uit door werkzaamheden. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Bij de brand op industrieterrein Gemmelot is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In Jordanië heeft een politieman twee Amerikanen en een Zuid-Afrikaan doodgeschoten. Het gebeurde bij een trainingscentrum dat door de Amerikanen wordt betaald. In het centrum bij de hoofdstad Amman worden Iraakse en Palestijnse veiligheidstroepen getraind. De gedode Amerikanen en de schutter werkten er als trainer. De schutter is door veiligheidstroepen doodgeschoten. De politie heeft de eigenaar van het afgebrande Palazzo Theater in Graven aangehouden. De man van 33 wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Het theater ging in april in vlammen op. Kort daarvoor zou de eigenaar zijn overvallen en vastgebonden door twee onbekende mannen. In de loop van het politieonderzoek kwam de eigenaar steeds meer als verdachte naar voren. Het weer bewolkt en wat regen. De wind neemt toe. Aan de noordwestkust wordt hij hard tot stormachtig en het is een graad of 14. Morgen wat minder wind, verder is het grijs en miserig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de ring Amsterdam, de A10, staat tussen Amstel Business Park en Knoopend de Nieuwe Meer 6 kilometer file.